Vijf uur, Kees Groot, met het NOS-journaal. De leiders van de Europese Unie willen dat Griekenland in de eurozone blijft... maar waarschuwen dat de Grieken zich wel aan hun belofte over bezuinigingen moeten houden. De EU-leiders kwamen gisteravond in Brussel bijeen voor een informeel diner. Er is onder meer gesproken over de invoering van eurobonds. Voorlopig komen die er niet. Volgens EU-president Van Rompuy is dat meer iets voor de langere termijn. Door eurobonds kunnen de landen in Europa allemaal tegen hetzelfde percentage geld lenen. Landen in problemen, zoals Griekenland of Spanje, zijn daardoor goedkoper uit... terwijl voor landen als Duitsland en Nederland de rente omhoog gaat. Bondskanselier Merkel en premier Rutte zijn dan ook fel tegen de eurobonds. Concrete besluiten zijn er in Brussel niet genomen. Dat moet gebeuren op de eurotop van eind volgende maand. De Olympische Spelen van 2020 worden gehouden in Istanbul, Madrid of Tokio. Doha in het golfstaatje Qatar en de Azerbeidzjaanse hoofdstad Baku zijn afgevallen. Zo heeft het IOC bekendgemaakt. Doha en Baku probeerden ook al tevergeefs de Spelen van 2016 binnen te halen. Baku heeft nauwelijks ervaring met het organiseren van grote internationale sportevenementen. En negatief punt van Doha is de grote hitte in de zomer. De stad wilde de Spelen daarom begin oktober houden en dat heeft bij de afwijzing een rol gespeeld. In september 2014 besluit het IOC of het Istanbul, Madrid of Tokio wordt. In Rotterdam heeft een vrouw een val van de derde verdieping van een flat overleefd. Ze is zelfs niet gewond geraakt. Waarschijnlijk hebben struiken haar val gebroken. In de flatwoning trof de politie een gewonde man aan. De politie denkt dat de man en de vrouw ruzie hadden. De vrouw zou de man hebben gestoken, waarna hij haar over de rand van het balkon heeft geduwd. De man is naar een ziekenhuis gebracht. De vrouw is ter plaatse door ambulancemedewerkers bekeken. Ze zijn allebei aangehouden. Het weer zonnig en droog. Het wordt 22 graden aan zee tot 28 graden in het binnenland. De wind is matig en komt uit het oosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Hubert Mol. Het is bijna drie minuten over vijf. Goedemorgen, de VARA op Radio 1. En die klinkt vannacht heel anders omdat Roel ziek is. En daarom zat er tussen twee en vier Paul van Gelder. En tussen vier en zes Hubert Mol. En de plaatjes klinken ook een beetje anders. Charles met Love Me Tomorrow, een liedje dat komt uit de jaren 60. En het werd geschreven door Jerry Coffin en Carole King. En ik hoorde daar straks bij Paul van Gelder de Locomotion van Little Eve. En die Little Eve, dat was een babysit. Ook dat liedje was van Jerry Coffin en Carole King. Heel veel liedjes hebben zij op een naam gezet te zetten. Niet wetende wat er allemaal mee gebeurde, want ze werkten voor een uitgeverij. En daar zaten ze de hele dag maar liedjes te maken. Liedjes te schrijven voor allerlei willekeurige artiesten. Die werden gewoon verkocht en niet weten waar ze dan uit zouden komen. En ook niet wetende of het wel een grote hit zou worden. Nou, dit is een grote hit geworden. En hits, daar doen we het voor. Jagger en Richards schreven Tumbling Dice, de Rolling Stones. tumbling dice. van de Rolling Stones. Aanvankelijk terug te vinden op het album dat heet Exile on Main Street. Maar later zou het nog een keer op een nieuwe cd worden gezet. Want dit was van de LP dan eerst. En later zou het op een cd worden gezet. Want we zaten in het tijdperk dat we de platen, dat we de LP's maar moesten vergeten. Dat we het vinyl moesten vergeten. Want het klonk allemaal zo goed op een cd. En dus werd het digitaal geremasterd. Het werd nog mooier gemaakt. Het werd frisser gemaakt. Eh, de kraakjes, de piepjes worden eruit gehaald. En en het werd een nieuwe cd. Jump Back, zo heette het album. Maar we weten dat het eigenlijk al een hele oude plaat is. En dat er 150 takes, dat is het verhaal... 150 takes voor nodig zijn geweest om tot het complete liedje te komen. En ze konden er maar niet uitkomen. Steeds maar proberen, opnemen, kijken hoe het lukt... kijken hoe het gaat, klonk het wel goed, nog een keer opnemen, 150 keer. En minstens dus is het dat geweest. Uiteindelijk resulteerde het wel in een prachtige plaat, Tumbling Dice. make You built my hopes so high, and then you let me down so low. It makes no difference, darling. I just love you more and more. Every time you smile, you know I'm smiling with you. shed a few tears too. talking about love, love, love. I'm talking about love, love, love. I'm talking about love, love, love. You know I told you, darling, that I'd never let you down. And no matter what you do, I'll always be around. You treat me like a schoolboy, that you know it's true. It makes no difference, darling. I'll take care talking about love, love, love. I'm talking about love, love, love. You know I told you, darling, I'll always be around. No matter what you do. ben Heukmel, die was het helemaal zat om gedomineerd te worden door de platenmaatschappij. Dus de eerste stap van hem was weg bij de platenmaatschappij. Gewoon doen waar ik zelf zin in heb. En ik heb genoeg geld en ik kan de baas zijn. Ik begin mijn eigen platenlabeltje in. Mensen kennen mij inmiddels wel. Dus simplyred.com, dat wordt ook de naam van mijn platenlabel. En hij stopt meteen met de band Simply Red. Mick Hucknall gaat solo verder. Heeft zich verdiept in de muziek van Bobby Blue Bland. Dat is een eh, soullegende. legende Werkte met mensen als, nou ja, noem maar de grootheden uit, uit tijd, met, met, met Sam Cooke, met Ray Charles, met Junior Parker... heeft zich verdiept in zijn muziek, heeft die man gezocht, bezocht. Is met hem koffie gaan drinken. Bobby Bluebland wist niet eens wie Mick Hucknall was. Is met hem koffie gaan drinken. Heeft gezegd, ik wil jouw muziek op plaats zetten. Dus die man die vond het allemaal best. Heeft het uiteindelijk gedaan. Heeft daar cd van gemaakt in 2008. Tribute to Bobby. En dat was de aanzet om ook te stoppen met Simply Red. 2009 is hij daarmee gestopt en nu gaat hij het dan solo door het leven. En dat resulteerde in een mooie eerste debuutplaat, laat ik het zo maar even noemen. En dit wat je nu hoort, Klinkt van ver, maar we brengen het dichtbij. Het is van The Crook Brothers, 17 Horses, zo heet het nummer. En het staat op een nieuwe cd van deze mannen. Ik had nog nooit van die mannen gehoord. Maar wat ze doen is een mix van alternative country, rock and roll, blues zit er ook nog in. Nou, luister gewoon. Het is jongleren met instrumenten. Dat doen ze. Deze Crook Brothers lieten zich verleiden tot het maken van muziek... door te luisteren naar Tom Waits en waarschijnlijk ook naar Woody Guthrie. En dit was van een gloednieuwe cd die ze net hebben uitgebracht. En dat het album nu is uitgebracht is niet zo verwonderlijk... want er stond een klein tournee op de planning. En ze zijn hier onlangs geweest, hebben een paar, een paar zaaltjes bezocht... want de grote zalen zijn nog niet besteed aan deze jongens. Maar wellicht de volgende keer. Guess it's a Het is van een nieuwe cd. Die cd is afkomstig weer een nieuwe cd, zou ik willen zeggen. De Cowboy Junkies. Maar wij willen niet dat ze doorgaan. Wij willen niet dat ze doorgaan, want wij willen naar een plaatje van eh, Bonnie Raitt. En dat wil ik even fatsoenlijk aankondigen. Want het leuke wil dat we kennen het album van Jay Rafferty. Die zijn we onlangs verloren. Verleden jaar zijn we kwijtgeraakt. Uh, zat ooit eens bij het bandje Steelers Wheel, maar werd bekend meeste bekendheid verwierf hij toch met dat soloalbum City to City. Daarop stond het liedje eh, Baker Street, wat groot werd... maar daar stond ook op Right Down the Line. En dat liedje dat is opnieuw op plaat gezet door Bonnie Raitt. is dan toch wel weer enige vertwijfeling. Is dit nou mooier dan het origineel? Of is het niet mooier? Over smaak valt niet te twisten natuurlijk. Het is Bonnie Raitt, heeft het rete goed gedaan. Origineel is van die Jerry Rafferty en staat op de nieuwe cd die heet Slipstream... van deze inmiddels 63-jarige vrouw. En dan luister naar een vergeten plaatje van de Moody Blues. Want we horen vaak Night in White Satin, we horen Go Now... maar deze zouden we bijna vergeten. I know you were. Uh, I know you're. Nou ja, zeg het zelf maar. Somewhere, somewhere, I know I will find you somehow, and somehow I'll return again. can see the way. And I've left behind the empty streets that once inspired my life. And the strength of the emotion is like thunder in the air. Cause the promise that we made each other haunts me to the end. I know you're out there somewhere. I've been searching for in everyone I meet. And the times I've been mistaken, it's impossible to say. And the grass is growing underneath our feet. childhood still are true. That there's none so blind as those who will not see. And to those who lack the courage and say it's dangerous to try. Well, they just don't know that love eternal. turning to the fountain of our youth. And if you wake up wondering, in the darkness I'll be there. My arms will close around you and protect you. Out There van The Money Blues. Ze zijn begonnen begin dit jaar aan een tournee. Ze zijn nog steeds overal te vinden. Zitten veel in Amerika, gaan nog naar Zuid-Afrika. En ze treden nog steeds op. Mannen zijn dik in de 60 en ik dacht dat ze al, al lang vergaande glorie waren. Dat ze moesten hebben van de platen, maar dat is dus niet waar. En wel vergeten hitje van deze Moody Blues. Nog maar eens even gedraaid deze nacht, deze vroege morgen... bij de VARA op Radio 1. Donald Fagan kwam met het album Kamakiriat. Dat album verscheen in 1993. En toen dachten we al: oh ja, die Donald Fagan die heeft vaker wat soloplaten gemaakt. Dan is hij even weg bij, bij eh, Walter Becker. Ja, maar als we kijken naar het labeltje, dan zien we staan... dat de productie in de handen is van die Walter Becker. Dus ze hebben elkaar nooit uit het oor en ook verloren. eigenlijk, ik heb ook nooit goed begrepen waarom dat Donald Fagan solo ging... en dat hij dan zijn eigen ding deed, dat kan ik nog wel begrijpen. Maar het lijkt zoveel op Steely Dan. En ook nog als, als je de productie laat doen door Walter Becker. En dat is Steely Dan. Dus dit was toch een beetje Steely Dan. Cameron Kiriat uit 1993. Tomorrow Blues van Donald Fagan. Twee intellectuelen uit New York die het leuk vonden om jazz te combineren met popmuziek... en wisten die muziek dan ook nog eens in de hitparade te krijgen. Het is bijna tien over half zes. Goedemorgen, het is de VARA Radio 1. Er is niets mis met Roel Althans, hij klinkt niet anders. Hij is alleen ziek, hij is er niet, maar er zit iemand anders. Voor de duidelijkheid. Er is ook niets mis met u daar thuis. Er zit iemand anders. Hubert Mol zit hier deze morgen. En ik heb wat meegebracht van Bert de Koning. Bert de Koning was een plaatje dat heel veel werd gedraaid... of was een artiest die veel werd gedraaid op Hilversum 3 door Felix Meurders en door Code Kloet. Die vonden hem allemaal geweldig. Bert de Koning had namelijk een hitje. Eén keer een hitje gehad. Het is een Vlaming en zingt over Evelien. Om vijftien over tien komt Evelientje uit haar put. Ze kijkt eens in de spiegel en ze neemt een sigaret. Ze wandelt door de kamer en ze gluurt eens door het raam. Ze poetst haar mooie tanden en ze trekt haar kleren aan. Suiker, zegt ze, en ze lacht er tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Suiker, zegt ze, en ze lacht er tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. vijf na half elf zag ik te bellen aan haar deur. Ze maakte lachend open en ik ruik een zoete geur. Om tien half elf liggen we lekker in haar bed. Ze vraagt of ik champagne lust en we draaien met zijn head. Mm, doe het, zegt en ze lacht er tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam dronken en alle kleuren worden rood. Ach, doe het, zegt en ze lacht er tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam Ze lachter er bloot. ze wast mijn vuile haar en ze lacht zich bijna dood. Om vijftien voor de vijf neem ik afscheid met een zoen. You know I love you darling, maar is zullen nog doen. Om vijftien na de vijf komt er man terug van kantoor. Met smoel gewerkte hersens en twee propjes in zijn oor. O, schat, zegt ze, en ze lacht er tanden bloot. Ze geeft hem gauw een zoentje en ze deunt, ach idioot. Schat, zegt ze, en ze lacht er tanden bloot. Ze geeft hem gauw een zoentje en ze deunt, ach idioot. is de zaal naar tv. Je weet wel eens de koekjes bij laatste kopje thee. En wordt meneer echt moe, nou, dan gaan ze maar naar bed. Slaap lekker, schat, slaap want Ik heb de wekker juist gezet. Vuur, denkt ze, ze neemt een sigaret. Haar ligt al te snurken, dus ze leest nogal in bed tentje en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat. Mm, in dat lekkere bed. Bert de Koning, zo heet hij. En uh, is in de jaren 90 vertrokken naar Spanje of zo, dan Portugal is hij, eh, het zuiden van Frankrijk, daar die kant op is hij gegaan. Volgens mij is hij Portugal uiteindelijk uitgekomen. Maakt nog wel muziek, maar niet meer liedjes zoals hij ze toen maakte. Tegenwoordig zit hij in de, in de, ja, in de, de Portugese muziek en de sfeer van daar maakt hij nog wel platen. En daar laten we het bij. Uit Wales komt Martin Joseph. En Martin Joseph kan buitengewoon goed golven. Maar net niet goed genoeg om er veel vrouwen over te houden maar maakt ook muziek. En dat doet hij dan weer een beetje beter. teach this to you. Things that we have carried here go. you up now, my love. Beautiful. And 10,000 years of longing, but you're survivors. Yeah. If love ever kissed you, I know. If your face ever cried, uh -huh. Maybe then my hope is justified. I think so. Here we go. Things that way I One day they will disappear, skin and bone, death and stone. to you up now, my brother, sister. Beautiful you are, you know you're so beautiful. You got no idea. Beautiful each one, you know so beautiful. Tot 6 uur, de nacht klinkt anders. Het Hubert Mol. Noel Gallagher heeft voortaan zijn eigen beentje zonder zijn broertje... Noel Gallagher's High Flying Bird. En wacht eens even, dat High Flying Bird... is toch de titel van een plaat van Jefferson Airplane... Juist, daar heeft hij de naam aan ontleend. En tijdens het afwassen ook nog geluisterd naar Fleetwood Mac. En dat kan ik dan niet helemaal herleiden. Maar dat was het idee om tot dit Noel Gallagher's High Flying Birds te komen. Dit was Dream On. And it echoes back to you. It's like an empty freight line moving through the dead of night. No end in sight and nowhere to go. With no one to call your own. There ain't no voice on the other end of the telephone. Oh, and I wish I could see that smile. just for a while. Take me to the edge of the highway, find my way back home. flood of tears, they're just falling. see that smile. I hold it in a frame just for. zo'n nieuwe plaat die net uit is van het bandje... dat heet Sons of Bill, Find My Way Back Home. En het album heet Sirens. Nog heel even terug naar Noel Gallagher, High Flying Birds. Fleetwood Mac kon ik even niet plaatsen, maar dat komt omdat Fleetwood Mac het liedje Empire State heeft uitgebracht. En daarin zit de tekst Flying High on the Empire State. Dat is ook rechtgezet. En wat we ook hebben rechtgezet is dat Roel Koeners vandaag ziek was... maar dat hij volgende week weer van de partij is. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.